Gert Kluk met het NOS-journaal. Ziekenhuismedewerkers willen een duidelijker beleid voor mondkapjes in de ziekenhuizen. Nu hoeven ze op de gangen geen medisch mondkapje op... en bij sommige contacten met patiënten is dat ook niet nodig. Bij andere patiënten weer wel. Vijf vakbonden en de Patiëntenfederatie Nederland willen dat ziekenhuispersoneel in principe altijd een mondkapje op moet. Bij de onlusten in Nigeria zijn eerder deze week 69 mensen omgekomen, zegt president Buhari dat het zo uit de hand liep bij de demonstraties tegen politiegeweld... wijt hij aan straatterreur. Volgens hem hebben zijn troepen zich uiterst terughoudend gedragen. Maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zeker twaalf demonstranten werden doodgeschoten toen ze het volkslied zongen. Een brand in een appartement in Sneek heeft geleid tot de vondst van een hennepplantage en een mogelijk explosief bij de buren. Er is een verdachte opgepakt. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de ontruiming van andere woningen werd een hennepplantage ontdekt... en iets dat op een explosief lijkt. De ruimtesonde van de NASA, die gruis van de planetoïde Bennu mee wist te nemen... is onderweg materiaal verloren. De zonde is met zoveel kracht op de planetoïde geland... dat er wat steentjes onder het deksel van de monsterhouder zijn gekomen. Daardoor lekken kleine deeltjes nu weg in de ruimte. De onderzoekers proberen zoveel mogelijk materiaal te redden. Een Amerikaan is veroordeeld tot 20 jaar cel in verband met de aanslag in San Bernardino vijf jaar geleden. Hij gaf wapens aan een echtpaar dat een bloedbad aanrichtte in een zorgcentrum. Daar werkte de mannelijke dader. Met wapens schoot het stel 14 collega's dood tijdens een kerstviering.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 And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab. There's no need to drive. Keep your glass filled up. I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Wanna just set it off, think it off head onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight'll go all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight'll go all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up. Cause we all came to the party tonight. It's started. Now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. where drinks don't stop till six in the morning. And on to the after party. your body. we're having a party. Cause I'm never going on.